9 uur. Zampersen met het NOS-journaal. Er is niet genoeg controle op de PFAS-stoffen die vrijkomen bij Gemoer in Dordrecht, zegt de provincie Zuid-Holland. De provincie houdt toezicht op de PFAS-stoffen die vrijkomen via de lucht en het water. Maar 95% van de PFAS-uitstoot verlaat het terrein via afvalstromen. Daar is geen controle op. Gemoer zegt dat bijna alle PFAS-stoffen vernietigd of hergebruikt worden. De Teflon-producent is in Nederland de grootste uitstoter van PFAS-stoffen. Tweede Kamerleden hebben stevige kritiek op staatssecretaris Broekers... na het niet doorgaan van een overleg tussen Nederland en Marokko. Dat land annuleerde het gesprek met Broekers op het laatste moment... en gaf daar geen verklaring voor. De staatssecretaris wilde het hebben over het terugnemen van Marokkanen... die in Nederland geen recht hebben op asiel... Kamerleden noemen de gang van zaken dom en amateuristisch... en willen een uitleg van Broekers. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kan zijn wachtgeld toch stopzetten... zonder dat hij het eerder uitgekeerde bedrag moet terugbetalen. Eerder zei het ministerie van Binnenlandse Zaken dat dat niet kon. Onlangs ontstond ophef toen bleek dat Dijkhoff duizenden euro's wachtgeld kreeg... voor de korte periode dat hij minister en staatssecretaris was. Hij besloot daarna dat hij het geld maandelijks terug zou storten. Iran gaat hoe dan ook door met het ontwikkelen van ballistische raketten. Het land zegt dat als reactie op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die hebben bij de VN gezegd zich grote zorgen te maken over het Iraanse nucleaire programma. Ze wijzen onder meer op beelden van een Iraanse rakettest in april. Volgens de Europese landen kan dat type raket kernkoppen vervoeren. De New York Times meldt dat Iran ook ballistische raketten neerzet in Irak...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 Verline met alleen welkom in het tweede uur van deze Alternative FM op pakjesavond. Ik weet niet of die toevallig al hier geweest is. Willem de Waard vroeg het zich af van Omroep Zuidplas. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Zwaardvis, vrienden, altijd luisteren, want ik doe dat heel vaak op zaterdagmiddag en je steekt er nog wat van op. op. Eh, misschien zelfs dat we nog iets aan een soort uh, eh, kruisbestuiving eh, gaan doen. Want we gaan uitwisselen. de ene keer kom ik bij hem en de andere keer komt hij bij mij. Dus dat, dat is in de maak, vrienden. Ehm, goed, um, hebben we gehad. Dus gaan we verder. Kras uit jullie. Ik heb hem over het hoofd gezien. Maar we gaan hem nog wel een paar keer draaien. Heartburn. inspired by the people that surround us. They leave, getting rich and by the hour. Leave out. about your second me that you knew you could be wasted. You were a man who could be wasted.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 En dat bracht de tijd op 16 minuten over 9. Dus gaan we verder. Clueless, dat is die band waar Tim van Doren het over had. Het is alweer heel wat jaren geleden dat hij daar deel uit van maakte. Het is een beetje, eigenlijk een beetje een soort uh, Britpop-achtig bandje geweest. En we moeten de tijd negeren. En daar gaat het luchtje ook eigenlijk over. time. Watch your back, or I'll stop. wel even afwachten of we dit eh, ook nog in de live versie terug gaan horen bij de compilatie van de Rob Hakda Award van de eerste voorronde. Want daar zaten ze in, de dames van Leuna. I never wanna see you again. Daarvoor Clueless en Ignore Time. En dat eh, is dan ook eh, zeker wat we moeten doen. Want we moeten een beetje <laughs> vaart maken in deze uitzending. En dat doen we dan ook maar weer met The Lost Noise. Nummer 1, Kingdom. ook eventjes eh, stiekem op de, de buienradar te kijken. Nou, eh, die Sinterklaas die heeft het toch wel lastig eh, vanavond, denk ik, met de glibberpartij op daken. Want het regent buiten na een aantal dagen dat het een beetje droog weer is geweest. Je hoort overigens Von V en No Tremosos is de EP waar ze het eh, vandaan hebben gehaald. Tenminste, dat is de EP eh, die ze hebben uitgebracht. A Cold Despair staat er ook op. En The Lost Noise met eh, de onuitsprekelijke titel van de EP... The Kingdom of the Sleazy Bitch and a Bastard Son. En het nummer dat heet Kingdom, wat je hebt kunnen beluisteren. Dan is het de hoogtijd voor de nieuwe single van Meadow Lake. I Won't Let You Down heet die. Susie V. En het is de dochter van Robert en Brink, inderdaad. Deze dame. Ehm, hij is net als hier bij Alternative FM eh, te horen. Ook eh, bij het eh, programma van mijn uh, goede vriend en collega Willem de Waard terug te vinden op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Omroep Zuidplas. Ik zeg het nog maar eens een keer. <laughs> ik eh, ben zo bang dat hij straks eh, naast de schoenen <laughs> gaat lopen. Nou, dat, dat is geen kans op. Uh, eh, I Let You Down is de nieuwe single trouwens, vrienden van uh, Lake. Die heb je net kunnen horen. Dus het gaat helemaal goed komen. Ook zij zijn weer terug. nadat ze afgelopen jaar een heel album hebben uitgebracht. Temple Renegade heeft dat onlangs eh, gedaan. Dat hebben ze gepresenteerd in het eh, Paard. Ik geloof in het Paardcafé zelfs. En dat album The All Is None. Daar hebben we dan eh, nog een heel mooi nummer. A Fistful of Sand uitgezocht. Beetje lekker zompig. En dat mag wel gehoord worden. dat was hem helemaal. Namelijk All Comes Down van New Bliss. Daarvoor Temple Renegade. En de All Is None, dat is dat eh, album waar het eh, vandaan komt. daar hebben we de vierde track eh, van gedraaid. <laughs> en dat nummer dat heet A Fistful of Sand. Dit is heel kort, maar wel heel erg mooi. Vertrouw er maar op dat ik sterk ben. Dat ik dragen kan wat ik al deel. Dat ik door zal gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril. Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas. Laat me soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen. En laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben. Niet te erg in elk geval, en als dat wel zo is, zal ik het eerlijk zeggen. Til me op als ik weer val. Vertrouw er maar op dat ik het aan kan. Dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn dat ik je nodig heb. Dat ik boos ben op de situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet dat ik het eng vind. En dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig stroef zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Folly finds a man flirts with a fool. And bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail to sea again. surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter.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 En hij eh, schijnt ergens in het eh, noorden van Noord-Holland te huizen. En in het echt heet hij Jack Dane. Ehm, is uitgebracht bij het King Forward Records label. En dat is hetzelfde label waar bijvoorbeeld ook Dandelion... waar je net dat hele korte nummer hebt kunnen horen. En bijvoorbeeld natuurlijk Alaska. nou zag ik net trouwens dat die jongens iets aan het vreubelen zijn met eh, omslagfoto's met eh, Thunderbirds. Ik eh, denk dat er zomaar iets nieuws aan gaat komen. Nou, het zit er weer op.